Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Syrië zijn zeker acht Syrische militairen gewond geraakt, meldt het Syrische ministerie van Defensie. Ze zaten in een gebouw in de buurt van Damascus. Israël zou de aanval hebben uitgevoerd vanaf de Golanhoogte, enkele tientallen kilometers daar vandaan. Volgens een anonieme bron zaten in de buurt van het getroffen gebouw ook Iraanse troepen en Hezbollah-strijders. Israël voert geregeld aanvallen uit in Syrië. Zo werden vorige maand in Damascus leden van de Iraanse revolutionaire garde gedood. Iran reageerde met een spervuur aan raketten en drones... die bijna allemaal door Israël werden onderschept. Zware regenbuien hebben gisteren vooral in Limburg tot veel overlast en schade geleid. In Bergen ter Blijt viel zoveel regen dat de waterbuffers overstroomden... met een modderstroom in een woonwijk tot gevolg. Huizen raakten beschadigd, maar hoe erg is nog niet duidelijk. In Venlo, Valkenburg en Kerkrade kwamen straten blank te staan... net als de A2 bij Maastricht. In Lierop in Brabant brandde een huis met rieten kap af... mogelijk na blikseminslag. In een groot deel van het land gold code geel, het langst in Brabant en Limburg. Inmiddels zijn alle waarschuwingen ingetrokken. Een voormalige Belgische sluismeester wordt ervan verdacht dat hij twee jaar geleden aan de Belgische kust sluizen en pompen heeft opengezet. Daardoor had een groot gebied onder water kunnen lopen. Een andere sluismeester, zijn neef, ontdekte per toeval dat de sluizen open stonden en sloot ze weer. Als hij dat niet had gedaan, zouden vier Belgische badplaatsen, waaronder Blankenbergen en De Haan, zijn ondergelopen. De verdachte van 42 stond gisteren voor de rechter. Zijn motief is nog onduidelijk. In september gaat de zaak verder. Het weer, vooral in het zuiden valt nog regen, minima tussen 10 en 13 graden.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 A lonely heart without a home. But every time I try. more I wanna do Come on. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Bye. I'm star. I'm star. Gangnam Style lose control fun, fun, fun, fun, fun.